met het NOS-journaal. Frankrijk levert de Panamator Noriega waarschijnlijk snel uit aan diens vaderland. Het uitleveringsbevel is al begin vorige maand ondertekend door premier Fillon. Zo heeft Noriega's advocaat bekendgemaakt. Wanneer Noriega op het vliegtuig wordt gezet is nog niet duidelijk. Noriega werd in 1989 gearresteerd tijdens de Amerikaanse invasie in Panama. Hij zat bijna 20 jaar vast in de VS voor onder andere drugshandel en afpersing... Vorig jaar werd hij uitgeleverd aan Frankrijk dat hem beschuldigde van het witwassen van drugsgeld. In Panama is hij bij verstek veroordeeld tot 20 jaar voor misdaden gepleegd tijdens een bewind. Minister Roosenthal van Buitenlandse Zaken ontbiedt de Syrische ambassadeur op zijn ministerie vanwege het geweld in Syrië. In de stad Hama zijn de afgelopen dagen volgens verschillende bronnen zo'n 140 opstandelingen door regeringstroepen gedood. In het weekend vielen de meeste doden toen tanks de stad binnenvielen. vielen. Rosenthal noemt het geweld tegen vreedzame demonstranten vreed en verwerpelijk. Hij wil dat de internationale gemeenschap de druk op de Syrische regering blijft opvoeren en dat er strengere EU-sancties tegen het regime van Assad komen. Buitenlandse Zaken zei verder dat de Nederlandse ambassadeur in de Syrische hoofdstad Damascus niet wordt teruggeroepen. Italië maakte de afgelopen dag bekend wel zijn ambassadeur terug te halen. De concerttour van de Ierse band U2 heeft een recordbedrag opgebracht van ruim 736 miljoen dollar. Meer dan 7 miljoen mensen bezochten de afgelopen twee jaar in totaal 110 optredens in de hele wereld. Daarmee heeft U2 de succesvolste tournee tot nu toe afgerond. Dat, eh, dat record was eerder in handen van de Rolling Stones. Hun concerten brachten tussen 2005 en 2007 bijna 560 miljoen dollar op. Dan het weer wisselend bewolkt in het westen kans op wat regen en minima rond 17 graden. Overdag eerst wat zon, maar in de middag buien, plaatselijk met onweer, hagel en veel neerslag.